Lot Lewin met het NOS Journaal. Rusland is niet van plan akkoord te gaan met het prijsplafond voor olie. Vanaf maandag geldt in een groot deel van de wereld een maximumprijs van 60 euro per olievat uit Rusland. En in de EU gaat zelfs een volledig importverbod van ruwe Russische olie in. Een Kremlin-woordvoerder zegt in een reactie dat Rusland dit niet accepteert en zich beraadt op vervolgstappen. Het British Museum onderhandelt volgens een Griekse krant met Griekenland over de toekomst van de wereldberoemde Parthenon-sculpturen. De marmeren beelden komen uit de tempel op de Acropolis in Athene. Ongeveer de helft is nog in Griekenland. De andere helft staat in het museum in Londen. Griekenland probeert de kunst al jaren terug te krijgen. De onderhandelingen zouden in een vergevorderd stadium zijn. In Duitsland is dit jaar een record aantal geldautomaten opgeblazen. Zeker 450 tot nu toe, schrijft een Duitse krant. De meeste plofkraken werden gepleegd door Nederlanders. Dat is geen verrassing. Ook vorig jaar werd de helft van alle plofkraken in Duitsland gepleegd door Nederlanders. En dat komt doordat Duitse banken minder beschermende maatregelen nemen. Zo worden bij veel automaten in Nederland de bankbiljetten aan elkaar gelijmd bij een kraak. Zodat ze onbruikbaar worden. Er is geen hoop meer op genezing van de voetballegende Pelé. Volgens een Braziliaanse krant krijgt hij geen chemotherapie meer, maar palliatieve zorg. De 82-jarige oud-voetballer heeft uitzaaiingen van kanker in zijn lichaam. Vorig jaar werd een tumor uit zijn darmen verwijderd. Sindsdien krijgt hij regelmatig een behandeling. Eerder deze week werd hij ook weer opgenomen in het ziekenhuis in Sao Paulo. Het weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt vannacht naar 0 tot min 2 graden. Morgen is het bewolkt en rond de 2 graden... met een matige tot krachtige noordoostenwind. Maandag weer iets hogere temperaturen en kans op regen. Dit was het NOS Journaal.